Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Jeschel Gus van Veiligheid en Justitie zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van een onderzoek over de holocaust. Uit een vragenlijst van een Amerikaanse organisatie blijkt dat ongeveer 1 op de 6 jonge mensen denkt dat het aantal doden bij de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog zwaar overdreven is. 6% van de jongere Nederlanders denkt zelfs dat de holocaust helemaal niet heeft plaatsgevonden. De jongeren die NOS Stories vorig jaar sprak hebben wel hun historische kennis op orde. Gewoon dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog en de joden zo in Duitsland. Dat er 6 miljoen Joden ze bij elkaar zijn overleden. Ja, concentratiekampen, vernietigingskampen, dat ze daar zijn vermoord. Nou, ook andere organisaties die zich bezighouden met de holocaust... zijn geschrokken van de resultaten van het Amerikaanse onderzoek. Werk je vandaag thuis? Zet dan nog maar een kopje koffie of wandel rustig een rondje door je buurt. Want de Teams-vergaderingen kun je wel uit je agenda schrappen. Er is een grote storing bij Microsoft. Wereldwijd hebben mensen daar last van. Teams werkt dus niet echt lekker en sommige gebruikers kunnen in Outlook geen mailtjes sturen. En ook SharePoint Online en Xbox Live haperen. Microsoft zegt dat ze druk bezig zijn met het oplossen van het probleem. En schoolkinderen vallen met hun neus in de boter. Of beter gezegd met hun oren. Want vandaag beginnen de nationale voorleesdagen. Het is belangrijk dat kinderen voorgelezen worden, bijvoorbeeld om nieuwe woorden te leren. Deze moeder trekt ook graag een boek uit de kast. Wij lezen voor het slapen gaan. Dan gaan we het eh, boek lezen en dan eh, kunnen zij er nog even over praten. En dan eh, gaan we bespreken wat ze gaan dromen, meestal gebaseerd op het boek. Ja, op deze verslaggever van WNL vroeg vanochtend aan dit jongetje of hij wel eens wordt voorgelezen. Soms. Ja, soms. niet elke dag? Nee. En eh, wat is jouw lievelingsboek dan? Uh, Ninjago? Ninjago? Waar gaat het over? Over vechten. Nou, van een aantal scholen zetten ook BN'ers hun beste voorleesstem op. Onder meer prinses Laurentien en Joshua Nolet van Chef Special vertellen vanochtend voor een klas een verhaal. Het weer vanmorgen bewolkt, maar lokaal kans op een zonnetje. Het is droog tot de avond en het wordt tussen de 1 en 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N203 van Alkmaar naar Amsterdam is dicht tussen Uitgeest en de aansluiting met de A9.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 Even Evenals vorige week neem ik nog een greep uit de top 100 van 1955. Dat betekent nostalgie voor de ouderen en kennismaken met de muziek uit dat jaar voor de jeugd. Triple Play, toppers van toen. oh, to do my blah blah blah. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. yes indeed. Boy, you don't know what you do to me, to the oh Rudy, to the oh Rudy, to the bump, bump, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me, to the booty, oh Rudy, to the booty, oh. In 1955 hoorden we steeds meer van Elvis Presley. Maar ook Little Richard en Bo Diddley waren bekende namen. Little Richard hoorden we met Tootie Fruity. Mystery Train is van Elvis en ook luisteren we nog naar Bo Diddley. again. Maxima, oh oh, Maxima, eh, oh oh, eh. Zonneveld, Willy Alberti en Eddie Christiani zijn van de partij. Met Poen als een wilde orchidee en giet het pijpenstelen. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een duppie is een bessie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek een geeltje, maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak, poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, andere ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat. Een kleurtje op de waffel, wat poeier op de snuffer. Ter gozer zegt verliefd, nou ben je net een papiekraat. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander monie, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zijn je gedacht zijn wat je allemaal met poen doet. doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, ร้อน Jij steeg naar mijn hoofd gelijk bij. Je hebt me niet lang met je liefde verwend. Toch zal er geen ander ooit zijn. Je bent als een wilde orchidee. Die niets dan de zijde ziet. Je brak veel play. Triple play. Triple play. zie de zon, ik zie de zon. Toch morgens, middags, avonds schijnen. Ik belucht kastelen, dat komt door jou. Omdat ik van je hou. Ik schrijf gedichten, zo goed als vondel. Ik wil met je varen, bij in een gondel. Giet de pijpen stelen, het maakt me niets uit want jij wordt straks mijn bruid. de pijpen stelen. Ik zie de zon, ik zie de zon. Toch morgens, middags, avonds schijnen. Ik bouw kastelen, dat komt door jou. Omdat ik van je hou. Ik schrijf gedichten, zo goed als Vondel. Wil met je varen, bij man ligt in een gondel giet de pijpen stelen, het maakt me niets uit, want jij wordt straks mijn bruid. Instrumentaal was helemaal in tijdens de jaren 50 en ook Nelson Riddle, Louis Armstrong en Eddie Calvert stonden toen in de hitparade. nostalgie van afdrijft. kids, cookies, cookie, and okie dokie, anybody can. Oh, oh, for we're in Africa, happy, happy Africa. They sing the bingo, bingo, bingo. They have a ball and really go. Skokie, yeah, oh, take a trip to Africa, and a ship to Africa. Come on along and learn the name. beside a jungle bungalow drums are drumming, heartstrings are strumming, and warm lips are blissful, the full of Skokie and the whole. If you go to Africa, happy, happy Africa, you ling along like a king, oh, right in the jungle, along low. Skokie, Skokie, Skokie, Skokie, and Okie dokie, anybody can. Skokie, Skokie, man, a man, a man. You sing a bing a bing a bing, oh, oh. and hokey pokey stokey and. uit het verleden. 1955 leverde ook een aantal evergreens op. De eerste die je hoorde was The Platters met Great Pretender. Memories Are Made of This is van Dean Martin en het onvergetelijke Mac the Knife van Louis Armstrong. The sweet, sweet memories you gave of me You can't beat the memories you gave of me Take sweet one fresh and tender kiss had one stolen night of bliss. the memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Sweet, sweet Memories are made of this. The memories you gave me. Don't forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave me. Fold in lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. the flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet. His blessings from above. You can't beat the memories you gave me. Serve sweet, sweet. it generously with love. One man, one wife, one love, through life, man. Sweet, sweet. Memories are made of this. Memories you gave me. Memories are made of this. Dig, man. There goes Mac the Knife. dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it outside when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread fancy gloves though wears my heat dear so there's not a trace mm, of red on the sidewalk Sunday morning even lies a body oozing life someone sneaking around the corner is this someone Mac knife mm, from a tugboat by the river. see cement bags drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac back in town. Look a here, Louis Miller disappeared, dear after drawing out his cash. And Mac he'd spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. Oh, the line falls on the right, dears. Now that Mackie's back in town, take it, Satch. Tons van Tennessee Ernie Ford horen we nog wel eens een enkele keer langskomen. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal, and the straw boss said, Well, to bless my soul, you load 16 tons what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high tone woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons. what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe. so to the company store. Na nou, Rosemary scoorde Slim Whitman ook met Indian Love Call. Eddie Arnold deed hetzelfde met The Kettle Call. you answer to. means I when you hear 50 de Duitse economie weer opkrabbelde, werd slagermuziek een exportproduct. Het was popmuziek, maar dan in het Duits. Catharine Valente stond er een aantal malen in de top 100 en ook Es ist schön bei dir stond daarin. mich glücklich macht. Das weckt den Wunsch in mir, den großen Wunsch in mir, dass ich mein Herz verliere in dieser Nacht. Was auch geschieht, ich will nicht mehr allein sein, seit ich weiß, wie heiß du mich liebst es ist so schön bei dir, so wunderschön bei dir, dass ich mein Herz dafür an dich verliere. Es ist so schön bei dir, so wunderschön bei dir, weil schon ein Wort von dir mich glücklich macht. Das weckt den Wunsch in mir, den großen Wunsch in mir, dass ich mein Herz verliere in dieser Nacht. Was auch geschieht, ich will ich weiß, wie heiß du mich liebst. Es ist so schön bei dir, so wunderschön bei dir, dass ich mein Herz dafür an dich verliere. Es ist so schön bei dir, so wunderschön bei dir, so wie noch nie es war. So wunderbar. Datzelfde gold voor Peter Alexander met Dirmond held zijn wacht. En Bruce Lowe? met Das Alte huis van Rocky Docky. Draußen am alten Brunnen, der alle Pferde trekt. sitzt er im Gold des Abends, wenn sich die Sonne senkt. Dort, wo des Gauchos Herde über die Weiden zieht, singt er der kleinen Ninja zärtlich sein schönstes Lied. Der Mond hält seine Wahl wenn in der Nacht ein goldener Stern Shiva, Shiva, Ninja, ninja. Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, denn seit mehr als 50 Jahren da bewohnt es keiner mehr. Dieses Haus ist halb zerfallen und es knarrt und stöhnt und weint. Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Hey! Dieses Haus hat faule Schindel und der Sturm, der macht es krank. Und die alten morschen Balken waschen Schnee und Regen blank. Dieses Haus hat keine Farbe und der Rost, der nagt und frisst, bis das ganze Haus ein einziger Rostfleck ist. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus ist voller Stimmen, die kein Sterblicher versteht. Dieses Haus ist voller Seufzer, wenn der Nachtwind es umweht. Dieses Haus hat viele Türen, doch nicht eine führt hinaus. Denn wer drin ist, der bleibt drin in diesem Haus. will ich bewohnen, komm vom Wandern nicht zurück, denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher Musik. Alle Sterne höre ich singen und die Schatten am Kamin leiten zu den Träumen meiner Jugend hin. Das alte Haus von Rapidopi hat vieles schon erlebt, kein Wunder, dass es zittert Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Leid und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Tot volgende week. Dag.